Of course, we all want to see different Vladimir here in The Hague. The one who deserves to be sentenced for these criminal actions right here. in the capital of the international law. Tijdens zijn speech hield Zelensky een minuut stilte voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Later vandaag gaat hij nog praten met premier Rutte en de premier van België. Op het terrein van een beruchte hondenfokker in het Brabantse Eersel zijn inspecteurs aangevallen. Ze waren daar voor een controle. Medewerkers van het fokbedrijf gooiden een stoel naar ze en een van de inspecteurs kreeg ook klappen. Bij de fokker werden vorig jaar honderden honden in, in beslag genomen die er super slecht aan toe waren. Ik heb na tijden weer eens coronanieuws. Misschien herinner je het bron- en contactonderzoek nog wel. Duizenden medewerkers in callcenters belden in coronatijd bekenden van coronapatiënten om ze te waarschuwen. Maar na dat belletje lieten mensen zich bijna niet testen, zijn onderzoekers nu achtergekomen. Ook de corona-app heeft weinig zin gehad. En over een half uurtje is in Amsterdam de nationale sportherdenking. Elk jaar worden bij het Olympisch Stadion de sporters herdacht... die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord door de Duitsers. Dit jaar is er speciale aandacht voor de schakers. Want zelfs in de concentratie concentratiekampen knutselden gevangenen nog schaakborden en stukken in elkaar vertelt de directeur van Monument Kamp Amersfoort. Uit de overleving hebben we ook meegekregen dat sommige schaakstukken zijn gemaakt van brood. Van brood? Van brood. Ik bedoel, je moet niet alleen fysiek overleven, maar mentaal is minstens zo belangrijk. Minstens 250 schakers zijn in de oorlog omgekomen. Straks worden bij de herdenking al hun namen opgelezen en er wordt een krans gelegd. Heb ik nog het weer. Zonnig dagje met 18 graden in Groningen en 24 in Limburg. Komende nacht kans op wat buien, mogelijk met onweer. Morgen begint opnieuw zonnig, smiddags wat buien en het wordt dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de snelwegen prima doorrijden momenteel. Alleen de N208 is dicht van Haarlem naar Sassenheim... tussen Lisse en Sassenheim Centrum. Het komt doordat er een kapotte bus is gestrand. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Just like I predicted, we're at the point of no return.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 President Zelensky van Oekraïne is ervan overtuigd dat de Russische president Poetin in Den Haag zal terechtstaan voor zijn misdaden in Oekraïne, zei hij in een toespraak in de stad. Ook was er een minuut stilte voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het bron- in contactonderzoek tijdens corona heeft nauwelijks effect gehad op de epidemie, blijkt uit nieuw onderzoek, schrijft de Volkskrant. Mensen die zich lieten testen deden dat vooral als ze zelf klachten hadden of besmette personen kenden. Bij een brand in de Tsjechische stad Brno zijn acht mensen omgekomen. Volgens de politie zijn de slachtoffers waarschijnlijk daklozen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het weer, zon, maar ook wolken. Het blijft overdag droog bij 15 tot 23 graden. Het ritme, ritme. van ZFM. lie. Said you kill my joy, but I'm still surviving.